De drugs zaten verstopt in twee bulldozers in de haven van Puerto Cabello. Daar stonden ze al vijf maanden te wachten op vertrek naar Nederland. De bulldozers waren nog niet verscheept omdat de exportpapieren niet in orde waren. Het is niet duidelijk hoe de douane in Venezuela de 2000 kilo cocaïne op het spoor is gekomen. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Italiaanse premier Berlusconi. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie. Die zeggen dat ze 200.000 mensen op de been hebben gebracht. De politie houdt het op 30.000. De betogers vinden dat Berlusconi wetten verandert om er zelf beter van te worden. Verder vroegen ze aandacht voor de hoge werkeloosheid en eisen ze een betere gezondheidszorg. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is tot een dieptepunt gedaald. In Georgië is gisteravond korte tijd paniek uitgebroken na een nepreportage op tv. Er zou sprake zijn van een Russische inval waarbij president Saakashvili zou zijn gedood. Vooraf was gemeld dat het bericht niet echt was, maar veel Georgiërs renden uit paniek de straat op. Het telefoonnet raakte overbelast en er stond een run op benzine. De reportage was volgens het televisiestation bedoeld om te laten zien wat er zou kunnen gebeuren als Rusland Georgië zou binnenvallen. Er werd gebruik gemaakt van beelden uit augustus 2008, toen beide landen een paar dagen met elkaar in gevecht waren. Een woordvoerder van Saakashvili zei dat de president niets wist van de reportage, maar Rusland spreekt van een provocatie van Saakashvili. Het weer, af en toe valt er regen of motregen en het wordt niet kouder dan een graad of 4.